die een grote kans maakt om zijn tegenstander te worden bij de presidentsverkiezingen in november. Hij noemde Trump een gevaar voor de Amerikaanse democratie. Het is vandaag drie jaar geleden dat aanhangers van Trump het kapitool bestormden. In zijn speech beschuldigde Biden Trump ervan dat hij geen afstand neemt van politiek geweld... en dat hij dat zelfs verheerlijkt sinds 6 januari 2021. Bij een aanrijding tussen twee auto's met een Nederlands kenteken in Duitsland... is een kind van twee om het leven gekomen. De andere inzittenden raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden is een kind van vier. Het ongeluk gebeurde gistermiddag vlak over de grens bij Sittard... bij het Duitse dorp Tudan. De auto's botsten frontaal op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Hulpdiensten hebben de bestuurders bevrijd. Defensie helpt vandaag met twee helikopters bij het herstel van de zogenoemde Overlaatdam in Maastricht. Ze laten netten in het water zakken met daarin zware stenen. Die moeten het gat in de dam deels dichten. Een paar dagen geleden brak in het water een stuk van de Overlaaddam af. Daardoor stroomt het water nu versneld de Maas in. Een nooddam even verderop moet helpen om dat te stoppen. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken is in Turkije. Hij begint daar een nieuwe diplomatieke reis langs verschillende landen in de regio. Blinken wil daarbij aandringen op meer humanitaire steun voor Gaza. Na Turkije gaat hij onder meer nog naar Griekenland, Jordanië, Qatar... de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En ook doet hij Israël in de westelijke Jordaanoever aan. Het weer is overwegend droog met hier en daar wat motregen. In het noordoosten kans op natte sneeuw.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 You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember when we used to have so much fun? I used to cry sometimes. Those days are gone. eerste keer niet zijn dat het niet klopt.